Mark Visser met het NOS-journaal. De openbaar aanklager in Egypte heeft de arrestatie aangekondigd van oud-president Mubarak. Op Facebook schrijft hij dat Mubarak 15 dagen zal worden vastgehouden voor verhoor. Justitie onderzoekt of Mubarak zichzelf in zijn functie heeft verrijkt... en of hij ze bevel heeft gegeven om op de demonstranten te schieten. De twee zoons van Mubarak zijn gisteren al gearresteerd. Ook zij worden ondervraagd over machtsmisbruik en corruptie. Mubarak werd gisteren in een ziekenhuis opgenomen met hartklachten nadat hij was verhoord. Pensioenorganisaties bereiden zich voor op een harde strijd tegen een slecht pensioenakkoord. De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden heeft daarvoor de stichting Pensioenfatsoen opgericht. Via die stichting zal een langdurig juridische strijd worden gefinancierd. Het overleg tussen het ministerie van Sociale Zaken, vakbonden en de werkgevers over een pensioenakkoord ligt op dit moment stil. De gepensioneerden zeggen weinig vertrouwen te hebben in de plannen die nu achter de schermen worden ontwikkeld. Ze zijn bang voor aantasting van opgebouwde rechten. Kleine uitzendbureaus hebben vorig jaar van de belasting voor ruim 24 miljoen euro aan boetes en naheffingen gekregen. Ze zijn vooral aangepakt voor het niet afdragen van loonbelasting en premies en het opgeven van lagere omzetten. Staatssecretaris Wekers zegt dat het gaat om kleine uitzendbureaus die vooral in de oude wijken van de grote steden zitten. In de Amsterdam Arena geeft de burgemeester van der Laan rond deze tijd het startsein voor de landelijke actiedag Nederland helpt Japan. Samen met Ajax-directeur Van den Boog en de directeur van het Nederlandse Rode Kruis, Brederveld, luidt hij de actie in met een slag op een Japanse gong. Bedoeling van actiedag is het inzamelen van geld voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami in Japan. Aan het begin van de avond is er in Arena een benefietconcert en daarna een benefietwedstrijd tussen Ajax en het Japanse Shimizu. Het weer, vanochtend zonnig, maar later in het binnenland kans op een bui bij een graad of 11.